Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet waarschuwt gemeenten dat de financiële voordelen van het bestuursakkoord niet zullen gaan gelden voor gemeenten die het akkoord niet ondertekenen. In april maakte het kabinet afspraken met de VNG over het overhevelen van taken. Veel gemeenten verzetten zich tegen bijvoorbeeld de bezuinigingen op sociale werkplaatsen. De vrijstelling van wegenbelasting voor milieuvriendelijke auto's wordt in 2014 afgeschaft. Dat is een jaar later dan eerst de bedoeling was. Volgens staatssecretaris Wekers worden auto's zo snel schoner dat in 2015 anders ruim 60% van de auto's in aanmerking zou komen voor het belastingvoordeel. Voor een aantal verbouwingen gaat het lage btw-tarief langer gelden. Sinds 1 oktober hoeft maar 6% btw te worden betaald op verbouwingen in en rond het huis. Die maatregel zou duren tot 1 juli. Maar staatssecretaris Wekers verlengt dat tot 1 oktober als de verbouwingen voor 1 juli zijn begonnen. Vanaf 1 oktober geldt weer het tarief van 19%. Veel minder mensen krijgen in de toekomst een persoonsgebonden budget. Alleen mensen die recht hebben op verblijf in een zorginstelling kunnen nog in aanmerking komen voor zo'n PGB. Dat is de kern van een pakket maatregelen van het kabinet om de uitgaven voor de PGB's en de AWBZ terug te dringen. Zorg in natura krijgen, bijvoorbeeld van een eh, thuiszorginstelling, blijft wel bestaan. In Nederland zijn nu vijf mensen besmet met de EHEC-bacterie. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Ze zijn de afgelopen tijd allemaal in Hamburg en omgeving geweest. Een onbekend aantal mensen wordt nog onderzocht op een mogelijke besmetting. de Italiaanse politie heeft oud-voetballer Beppe Signori huisarrest gegeven. Hij wordt samen met 15 anderen verdacht van het illegaal wedden op voetbalwedstrijden. En ook zouden onder meer wedstrijden beïnvloed zijn door slaapmiddelen in de drankjes van de spelers te doen. Signori speelde in de jaren 90 onder meer voor Lazio Roma. Het weer. Vanavond helder en het koelt snel af. Hier en daar ontstaat mist. Morgen zonnig en droog en tussen 20 en 23 graden. Dit was het NO. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 8 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Gooimeer en Hoevelaken 23 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam 8 tussen knooppunt Hoevelaken en Eembrugge. Op de A10 de ring van Amsterdam 8 kilometer tussen Zeeburg en oost A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 10. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam 15 kilometer tussen de knooppunten Prins Klausplein en Kleinpolderplein de A27 van Gorkum naar Almere 12 tussen Utrecht Veemarkt en Hilversum.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 Oud en nieuw, hè, dat weet u. Dit net was uit 2008. Dit is alweer uit 2011. Carter Court. a little less comfortable. Don't wanna go through the motions just because it's easy. Won't you give me that old look like you used to when you'd see me? Let's get back to living life a little less comfortable. When we didn't have a nickel, not a nickel to our name, yeah, we were rolling pennies we were happy or insane Our love would burn, burn, burn A little less comfortable Back when you would wake me up in the middle of the night Kiss me like your lover instead of just your wife I'm pretty Less Comfortable. Een nummer wat geschreven is door uh, Philip eh, White. Philip White, hij heeft dit geschreven voor die eh, formatie Card Card. En eh, het is opgenomen in, in Amerika in een hele grote studio. En alle opnames die gemaakt zijn hoeven niet altijd in een hele grote studio opgenomen te zijn hoor. Hier in Nederland eh, loopt de formatie Skyland rond en die heeft op een gegeven moment gewoon heel een installatie in de huiskamer gezet van een van de leden. En gezegd van nou, als we eens een keer tijd hebben, komen we bij elkaar en dan gaan we wat nummers inspelen. En dan kwam daar Ellie Beurskens kwam er regelmatig eh, bij, Bruno kwam erbij, Theo Joost en Paul. En samen vormen ze dan de formatie Skyland. Dit nummer is geschreven door die Ellie Burskens zelf en ze noemt het gewoon heel zachtjes Tender. Cigarettes and ashes on the table Broken glasses scattered on the floor Our smoke and mirror at all gone to pieces Tender doesn't live here anymore I still recall the day we said forever The promises we made, our hopes and dreams And I recall our love was true and tender But now we don't remember what that means Tender is the dew upon the rose once again I see it shine. on end we spend in desperation Digging for the finding dust When disappointment started taking over Tender was the precious gift we lost Now everything we had's gone stale and sour Like dry crumbs and leftover wine If only our hearts could be the same. Tender was your hand upon my shoulder. Tender was the love light in your eyes. And I'd give anything if only. Once again I'd see it shine. once again I see it shine And I'd give anything if only Once again I Over the Water, zo heet deze cd die zij op die manier hebben opgenomen. In 2003 alweer. En eh, ja, dat bewijst toch wel dat het niet altijd eh, grote studio's moeten zijn om allemaal prachtige opnames te kunnen maken. Hè? dan weer Jamie Johnson, singer-songwriter uit Amerika. Schreef het samen met eh, Rivers Rutherford en plaatste het op een cd die hij uitbracht op het McCurry record label.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 I'm a they quit living on dreams Hungry for laughter, here ever after I'm after whatever the other life brings In the mirror I saw him, and I closely watched him Thought how he looked out of place Came to the woman who sat there beside me had a strange look on his face The big hands were calloused It looked like a mountain For a minute I thought I was dead But he started shaking His big heart was breaking He turned to the woman and said You picked a fine time to leave me, Lucy were children and a crop in the field I've had some bad times, lived through some sad times But this time the hurting won't heal You picked a fine time to leave me, Lucy I ordered more whiskey Thought how she'd made him look small From the lights of the barroom To a rented hotel room I walked without talking at all She was a beauty But when she came to me She must have thought I'd lost my mind I couldn't hold her Cause the words that kept coming back time after time You picked a fine time to leave me, Lucy Four hungry children and a crop in the field I've had some bad times, lived through some sad times This time the hurting won't heal You picked a fine time to leave predict a fine time to leave me, Lucy For hungry children and a crop in the field I've had some bad times, I lived through some sad times But this time the hurting won't heal You picked a fine time to leave me, Lucy van eh, Kenny Rogers, Lucille. CMA Records Presents, zo heet deze cd. En dan Picking On, en dan dat Picking On, dat kan eh, een hele groot oeuvre van eh, artiesten zijn, van country artiesten zijn. In dit geval van Kenny Rogers, maar ik heb ze ook al gehoord van onder andere Willie Nelson. De Bluegrass Tribute staat er dan ook nog eens een keertje onder. En ik ben er proberen achter te komen van, ja, wie zijn nou die artiesten? Maar die wisselen regelmatig. Die Bluegrass Tribute wordt gemaakt door weet ik hoeveel van die eh, bluegrass artiesten die daar rondlopen in Amerika. Iedere keer dan haalt die CMH Record eh, Company, die haalt een aantal van die artiesten van de straat, zal ik het maar noemen, zet ze in de studio en zegt tegen hun van, wij willen muziek horen van die of die artiest. En zie daar, weer een nieuwe cd geboren. Misschien komt er <laughs> ook wel eens een keer muziek uit van Mark Wills. En dan zetten ze op dit misschien ook wel op. Looking for America. Ik ben benieuwd hoe dat, dat zou gaan klinken. I'm chasing down a memory of the way things used to be. Kids playing underneath an old street light. Knowing they were safe when they laid down at night. I'm looking for something I ain't seen in a while. I'm looking for a factory where a man can feed his family. not worried about them moving it south, closing the doors and shutting her down tomorrow. I'm looking for America. searching for an old church steeple Where inside you'll find people Who live their lives unashamed And ain't afraid to say God's name isn't free. Eh, Loop je ook wel eens mee met uh, vierdaagse of zo? Dan kan ik u alleen maar adviseren om dit eens een keer op uw uh, eh, mp3-speler te zetten. Billy Carrington, Love Done Gone. Let u eens op het ritme.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 And your songs, they all would play Set up shop on Sunset He put me up at the Marquee He said, you wanna sell a million records, boy Better listen to said change your style Widen your smile You could lose a couple pounds And if you wanna live this life You'd better lose that wife Do you need your friends around? I said No, that's not me the biggest things in life Are your friends and family And I like my jeans and my old t-shirts And a couple extra pounds never really hurt Cause a country boy is all I'll ever be Two flags fly above my land And really sum up how I feel One is the colors that fly high and proud The red, the white, the blue The other one's got a rattlesnake With a simple statement made Don't tread on me is what it says And I'll take that to my grave sure This is me I'm proud to be American and strong in my belief And I've said it before, but I'll say it again Cause I've never needed government to hold my hand And I've said it before, but I'll say it again Cause my Aaron Lewis, een eh, nieuwkomer in de country scene, heeft wel een, eh, meteen een platencontract getekend bij Stradivarius. Dat is ook de platenmaatschappij waar onder andere uh, Willie Nelson tegenwoordig zit en Merle Haggard. Dus niet zomaar de eerste, de beste platenmaatschappij. Maar ik moet nog afwachten of hij wel een grote gaat worden in de country scene. Als je gaat kijken naar de uitgekomen platen en je zou weer een lijst moeten samenstellen, ben ik wel heel erg vroeg. Hè? We zitten nog in mei en dan al een lijst samen moeten stellen van het jaar 2011. Maar ik denk dat dit nummer daar zeker op terecht zou komen. Geschreven door Rivers Rutherford. If I had it my way This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched We've both done our share of living Taking chances we've been given I've never been too big on looking back I don't care if I'm your first love But I'd love to be your last does it really Gretchen Wilson, I Want To Be Your Love. Your First Love, I Want To Be Your Last. Dat is de volledige titel, maar het is ook opgenomen op uh, eh, Redneck's eh, label. I'd Love To Be Your Last, dat is de verkorte uitvoering van die titel. Art en Lisa, dat zijn dames en heer, oftewel man en vrouw. Ze schrijven samen. Dit is Art Crawford. Heard your message on the telephone. When you left, when you realized I was gone. Hear the fear and the tears in your voice. You was begging me to come back home. did I tell you that I loved you? Did I tell you? that I've done wrong. Tot stotteren aan het begin van deze plaat van uh, Art en Lisa, maar ik zat een beetje in de war met eh, Joey en Rory, ook zo'n eh, echtpaar wat al jarenlang muziek maakte in Amerika en eigenlijk pas sinds kort ontdekt is door de music scene. Dit is er ook eentje hoor, wat op mijn lijstje van de best of zou kunnen komen. Alison Krauss en haar Union Station Paper Airplane. all behind me Nothing left to do or doubt Some may say But every silver lining Always seems to have a cloud That comes my way Anticipated pleasure or unexpected Love is hard to measure, hidden naar uw favoriete platenzaak en ga maar eens eh, luisteren naar de cd van Alison Krauss, Paper Airplane. Elf compleet nieuwe tricks op die cd. Paper Airplane en nu Paper Heart, Stealing Angels. Gardy Sampson, geen onbekende schrijver in Amerika. Hij schreef het voor deze formatie samen met Hillary Lindsey. kan het wel eens gebeuren dat een eh, Amerikaanse countryartiest die eh, wereldberoemd is eigenlijk, op een gegeven moment zegt van, ik wil even wel een sabbatical hoor. En dan zo'n sabbatical kan 1, 2, 3, 4, 5 jaar duren. En dat gevoel heb ik ook bij Vince Gill. Hij heeft nog wel wat eh, presentaties gedaan, zoals de CMA Awards en dergelijke. Maar echt cd's uitgebracht heeft hij niet echt meer, hè? I can see the tears upon your face. is dus afkomstig van een cd, eh, maar liefst vier cd's in deze box met eh, allemaal nummers van die Vince Gill. Onder andere duets met, eh, nou ik kan ze bijna niet opnoemen, zoveel verschillende artiesten doen er op mee op die cd. Onder andere ook Ray Wiley Hubbard. En toen dacht ik bij mezelf van, het lijkt me leuk om daar nog eens een keer iets van te draaien. Van zijn cd Loco Gringo's Lament uit 94 alweer hoor. Dust van The Chase. Allemaal geproduceerd door Lloyd Mains. I come down from Oklahoma With a pistol in my boot A paradise and a deck of cards And a Bible in my suit I come here as the cause of tears and Just to cry and shame. Seven stood our eternal blood just to look again. I double crossed the state of Texas and give me a little time. I taught myself to double cut the cards and hold scriptures in my mind. I learned to love the tumbling dice and to believe the word.